Correspondent Fleur Launsbach, hoe gaat het er aan toe daar in het Verenigd Koninkrijk? Je ziet het polariseren, je ziet het verharden, eh, zowel in de samenleving als in de politiek. En ehm, je ziet hier ook elke week worden hier demonstraties gehouden, pro-Palestina demonstraties. En ehm, die worden steeds heftiger. En niet alleen blokkeren ze de stad, maar afgelopen week heeft de organisatie van die demonstratie ook opgeroepen om eh, op zo'n manier te demonstreren dat het parlement de deuren zou sluiten en zou vergrendelen. Dankjewel Fleur. Gisteren nog trok Soenek 30 miljoen euro uit voor extra beveiliging van Kamerleden... die worden bedreigd door activisten. Drie Nederlandse militairen zijn in de Libanese hoofdstad Beirut aangehouden door Hezbollah. Het gaat om leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Inmiddels zijn ze ook weer vrijgelaten en in goede gezondheid teruggekeerd op de ambassade. Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen obesitas, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na nieuw onderzoek. Sinds 1990 is het aantal mensen met overgewicht verdubbeld en het aantal kinderen met obesitas zelfs verviervoudigd. Hoewel overgewicht dus steeds meer voorkomt over de hele wereld... is ondervoeding op veel plekken ook nog steeds een probleem, zegt de WHO. Bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië en in Afrika ten zuiden van de Sahara. En NEC heeft in de eredivisie gewonnen van FC Volendam. In het Vissersdorp werd het 2-5 voor de Nijmegenaren. Het was echt gatenkaas in dat laatste kwartier in de verdediging van beide ploegen. Misschien zag je dat toch een beetje de vermoeidheid bij NEC van afgelopen week. Ja, en bij Volendam zag je afgelopen zondag al tegen Heerenveen. En vanavond ook weer dat het echt loszand is daar in de Achterhoede. Het is sowieso al een lekker weekje voor NEC, want afgelopen dinsdag in de halve finale van de KNVB-beker wonnen ze nog van Cambuur. Daarom staan de Nijmegenaren in de finale, waar ze het opnemen tegen Feyenoord.